Een woordvoerder van het leger zegt dat de militairen de situatie in en rond het kamp van de Roodhemden onder controle hebben... Een aantal leiders van de demonstranten hebben zich overgegeven. Volgens een van hen worden de protesten tegen de regering Abizid gestaakt om meer doden te voorkomen. Verschillende leiders zijn aangehouden. Op het moment dat ze zich overgaven zijn explosies gehoord bij het kamp van de betogers. Hoeveel roodhemden nog in het kamp zijn is onduidelijk. Een regeringswoordvoerder zegt dat het belangrijkste is dat iedereen nu naar huis gaat... Militairen bestormden vanochtend het kamp van de demonstranten in de hoofdstad. Zeker vier mensen werden gedood, onder wie een Italiaanse journalist. Het geweld lijkt zich niet tot Bangkok te beperken. Persbureau Reuters meldt dat anti-regeringsbetogers een gemeentehuis in de stad Udon Thani in Noordoost-Thailand hebben bestormd en een gebouw in brand hebben gestoken. De protesten in Bangkok begonnen twee maanden geleden en daarbij zijn tientallen doden gevallen. In New York is de Chinese-Amerikaanse kunstenaar Wallace Ting overleden. In zijn zeer gekleurde werken staat de vrouw vaak centraal omringd met veelgekleurde papegaaien of andere vogels, gevlekte ponies en katten. Van zijn schilderijen zijn talloze posters gemaakt die met name in de jaren 80 zeer populair waren. Zijn werken hangen in grote musea over de hele wereld. In Nederland heeft het Stedelijk Museum veel werken van hem. Wallace Ting was 82 jaar. De campagne Klein Bedrag Pinnen Mag heeft succes. Vorig jaar is zo'n 200 miljoen keer met gepind dan in 2008. In de helft van de gevallen gaat het om bedragen onder de 10 euro. Currents, de organisatie achter het pinnen, komt ook met minder goed nieuws. Banken leden vorig jaar 36 miljoen euro verlies door skimmen. Het weer, eerst wolkenvelden, maar vanmiddag wat zonniger en het blijft droog. Het wordt 12 graden op de Wadden tot 17 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.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 Get the pop the cardigan. Does anyone wanna go dance up on the roof? Coming up, we can get it on. bottle down dan y enseguida se la llevó de mi lado. Oh my god, ese tiburón no es fácil.